Caroline Bari met het NOS Journaal. President Trump is in het ziekenhuis opgenomen vanwege zijn coronabesmetting. Hij wordt daar behandeld met de virusremmer Remdesivir, laat zijn arts in een verklaring weten. Trump krijgt geen extra zuurstof toegediend. Op Twitter zegt de Amerikaanse president dat hij het goed maakt. In Egypte zijn de afgelopen weken honderden mensen opgepakt... bij protesten tegen de regering van president Sisi. Dat zeggen mensenrechtenadvocaten en arrestanten tegen persbureau AP en Amnesty International. Twee betogers zouden zijn omgekomen. De afgelopen weken waren er in het hele land betogingen, vooral in kleinere plaatsen. Dorpelingen gingen de straat op vanwege de slechte leefomstandigheden op het platteland. Net als in andere landen heeft ook de economie in Egypte zwaar te lijden onder het coronavirus. Noodweer heeft in het zuiden van Frankrijk geleid tot overstromingen. De regio Alp-Maritiem wordt getroffen door herfststorm Alex... die gepaard gaat met forse regenval. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen om binnen te blijven. In de omgeving van Nice zijn volgens Franse media acht mensen vermist geraakt. Twee van hen waren naar het dak van hun huis gevlucht... maar spoelden weg toen dat huis bezweek onder de kracht van het water. In de Groningsplaats plaats Grijpskerk is een vrouw van 57 op straat doodgestoken. Een 36-jarige man uit de buurt is aangehouden. Over de relatie tussen de vrouw en de man en over de aanleiding van de steekpartij heeft de politie niets bekendgemaakt. De première van de nieuwe James Bond film is vanwege de coronapandemie opnieuw uitgesteld. No Time to Die zou oorspronkelijk in maart gaan draaien en vervolgens in november, maar dat wordt nu 2 april komend jaar. De makers hopen dat daardoor meer mensen de 25e James Bond film kunnen gaan zien. Het Gouden Kalf voor de beste film, de belangrijkste Nederlandse filmprijs... is gegaan naar de film Bulado van Eshe Djanga. De familiefilm Kapsalon Romy kreeg de meeste kalveren vier. Regisseur Misha Kamp kreeg een kalf voor beste regie. Beppie Melissen en Noortje Herlaar ontvingen beide een kalf voor hun rol. En de film won het kalf voor beste scenario. Het weer vanuit het zuiden regen. Het wordt een graad of 17. Morgen vooral in het westen buien. Vrij veel wind en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 There's a shortage in the switch. I can't stay on your more. Zandvoort, op 106.9 ZFM. like young Kiki. Yes, I'm ghetto, World to Geppetto. Plus, I'm Leto, where's my stiletto? Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero.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 Star. Gangnam Style. I'd never fall, but then I fell for you. Mm -hmm. Back against the wall, against the wall, against the wall. That's how it felt with you. Mm -hmm. Mm -hmm. One weekend in Portland, you weren't even my girlfriend. We were walking and talking, and somebody said, Let's get tattoos together Something to remember If it's way too soon Fuck it, whatever Give me shapes and letters If it's not forever Then at least we'll have tattoos together mm -hmm. I love from the moment, from the moment that I saw you naked mm, Yeah, I could never love nobody else, nobody else to play I love you, baby mm, mm. One weekend, no sleeping You weren't even my girlfriend yeah, We were kissing, like real kissing Then somebody said, let's get tattoos together, something to remember.